uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Coronavaccins leiden niet tot een hoger sterfterisico... zeggen het RIVM en het CBS na onderzoek. Op verzoek van de Tweede Kamer analyseerden zij de sterftecijfers... en doodsoorzaken tijdens de coronapandemie. Daaruit bleek dat de vaccins goed beschermen tegen sterfte aan corona... zonder dat de vaccinatie zelf tot extra sterfte leidt. De vakbonden en de VO-raad zijn het eens geworden over een nieuwe CAO e voor het voortgezet onderwijs. Als de achterbannen ermee instemmen, gaan de salarissen met 4,75% omhoog. Ook krijgen medewerkers met een volledige aanstelling een eenmalige uitkering van 500 euro. Verder zijn er afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. Bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de NPO wordt beveiligd omdat ze wordt bedreigd. De NPO bevestigt dat na berichtgeving door BNR de bedreigingen zouden komen van sympathisanten van Ongehoord Nederland. Die omroep dreigt van de NPO een boete te krijgen voor het verspreiden van desinformatie. Voorzitter Karskens sprak van een frontale aanval op de persvrijheid. Bij de stichting De Gouden Tip zijn het afgelopen jaar ongeveer duizend tips binnengekomen over de vermiste Tanja Groen. Maar nog niet de Gouden Tip. Vorig jaar loofde Peter R. de Vries daar een miljoen euro voor uit. De deadline voor die beloning is vandaag, de verjaardag van Tanja Groen. De studenten verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. In Amsterdam heeft Rob de Nijs zijn allerlaatste optreden gegeven. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson... waardoor optreden lastiger wordt. In de Ziggo Dome nam hij daarom afscheid van zijn fans. Als het de Nijs even niet lukte om te zingen... namen zijn fans het over. De titel van de afscheidsshow was Het is mooi geweest.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 Uh, like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do? Yeah. Cause I've been waiting Pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand sit slide in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta take round before I'm out for sure. don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bustin' that net down, but I gotta bust before I come.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 Kijk ons na, nou, we zijn er te bij af. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waarom we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd.